Drie uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Oost-Oekraïne is een klein monument opgericht... voor de slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Het is een soort kruisbeeld en staat aan de neus van het neergehaalde toestel. Het werd na een korte religieuze dienst onthuld. Daarbij waren zo'n 50 mensen aanwezig, vooral bewoners van het dorp Roshipne. Ook de burgemeester was erbij. Hij verontschuldigde zich een beetje voor de eenvoud van het monument... maar hij benadrukte dat het belangrijk is dat het er staat. In het gebied gebied liggen nog allerlei brokstukken van het toestel dat uit Amsterdam kwam. Japanse reddingswerkers stoppen de zoektocht naar de vermiste wandelaars op de vulkaan Ontake. Er zijn nog zeven mensen spoorloos. De winter valt in, waardoor het zoeken moeilijker wordt. Op de top van de vulkaan ligt al 5 centimeter sneeuw. Tot nu toe zijn 56 doden geborgen. Eind september spuwde de vulkaan bij Nagano plotseling grote wolken met as. In totaal zijn de afgelopen weken ongeveer 15.000 reddingswerkers op zoek geweest naar vermisten. Het is de bedoeling dat na de winter verder wordt gezocht. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Koenders vindt dat Nederland en de wereld de afgelopen tijd zijn veranderd. Hij zei dat hij de zorgen van veel Nederlanders deelt over wat hij noemt de conflicten aan de rand van Europa, over extremisme en over mensenrechten. De 56-jarige Koenders werd vanochtend door de koning beëdigd. Scheidend minister Timmermans heeft zijn portefeuille aan hem overgedragen. Koenders heeft volgende week al allerlei ontmoetingen, onder meer met de secretaris-generaal van de NAVO en met de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland bij een popconcert in de Zuid-Koreaanse stad Jongnam zijn zeker 16 doden gevallen. Dat meldt de brandweer. De slachtoffers waren ten val gekomen. Ze stonden tijdens het concert op een ventilatierooster dat het begaf. En ze vielen zo'n 10 meter naar beneden. 10 mensen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een concert van de in Azië populaire meisjesband 4 Minute. Dan nog het weer. Het is zonnig, maar ook een bui is mogelijk. Het wordt 17 of 18 graden. Morgen zonnig, droog en bij een matige zuidenwind wordt het 20 graden in het noorden en 23 in Limburg. Dit was het NOS Journal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 10 kilometer. Richting Amsterdam bij Eembrugge 3. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 5. A15 naar Europoort tussen Pernis en de Botlektunnel 5 door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum 6. En dat komt door een ongeluk.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 En 17 hadden de zin in om een plekje op te schuiven of meerdere. Nou, de snelste stijger deze week is dezelfde als vorige week. Als u goed geluisterd heeft, weet u welke het is. ga hem straks verklappen. En de snelste daler, die hebben we ook. Daar gaan we mee beginnen. Die heeft negen plekken gedaald helaas. En dat is Maroon 5 met hun nummer Animals. van deze Euro Breakdown op nummer 40. Maroon 5 met Animals. 9 plaatsen gezakt, dat betekent dus vorige week nog op 31. maakte meteen de snelste daler. En ik kan ze ondertussen alweer veteranen noemen, want ze zijn al 11 jaar bekend hier in het Nederlandse. In 2003 zijn ze eh, doorgebroken met hun nummer Harder to Breathe. En ehm, daarmee hebben ze nooit hoger als de tipparade uh, de tweede plaats gehaald. En waar zijn ze echt mee bekend geworden? Nou, dat is Moves Like Mick, Jagger. Moves Like Jagger, dat was het. In 2011 is hun eerste nummer 1 hit notering geweest in de Nederlandse top 40. In de Vlaamse Ultra top 50 zijn ze nooit verder gekomen als hun vierde plek met dat nummer. En dit nummer Maps... Eh, nee, Animals staat er nog niet eens in bij hun. Het vorige nummer wat ze hebben uitgebracht was Maps... is in Nederland niet verder gekomen als de veertiende plek wij gaan verder met nummer 39. En die is in handen van Sam Smith. I'm not the only one. Vorige week nog op nummer 40. You we made a vow. for I can't believe you let me down. words. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. nog op nummer 40. Sam Smith, I know I'm not the only one. Op nummer 38 vinden we een nieuwe binnenkomer. Dat is Jesse War, Say You Love Me. En Jesse, oftewel Jessica Lois War. Die is 29 eh, jaar oud, alweer 28, bijna 29. Nee, net 29, net jaren geweest twee dagen geleden. Uit Londen en tegenwoordig heet ze allemaal singer-songwriters ze is eh, bekend van haar zus Hannah Worm. Ze is een model en een actrice. Bekend van de film uh, Cop Out. Ik heb hem nooit gezien. Ik hoop jullie wel. En dan gaan we naar luisteren. Jessie Worm met haar nummer Say You Love Me. 38. Jesse War. Won't you stay? Say you love me. De Euro Breakdown. En dan gaan we kijken. Op 37 vinden we Mr. Props met zijn nummer Waves. Op 36 Milky Chance, Stolen Dance. Vorige week nog op 33, dus drie plekken gezakt. Mr. Props op, vorige week nog op 34. En we gaan naar de nummer 35 toe. Vorige week binnengekomen voor de tweede keer maar liefst in de lijst. Stiekem er even uit te gaan. 41, 42. Maar nou weer terug hoor. Op nummer 35 vinden we Martin Tungevaar. Met Wicked Wonderland. just wanna thrive. I don't wanna fight. frozen in trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't. new. I can't work it out what it's all about. I won't live my life through you. This ain't real, this ain't true. nummer 34 winnen we Stigma. Samen met Paloma Faith. De nummer Changing. En als we gaan kijken bij onze zuidenburen, dan staan ze op de... Zuidenburen? Eh, westenburen moet ik zeggen. Staan ze op de negende plek namelijk in de UK Single Top 40. Sigma en Paloma Faith met Changing. Op nummer 10 staat daar de script met Superheroes. Calvin Harris en John Newman met hun nummer Blame op nummer 8. Prayer in Steve van Lilywood en een Break op 7. Ella Henderson met Glow. Oh, dag Coast. Op nummer 6. Op nummer 5. Jeremiah en IG, Don't Tell Him. Taylor Swift met Shake It off op nummer 4. Nicki Minaj met Anaconda op nummer 3. Jesse Jane, Ariana Grande en Nicki Minaj. Op nummer 2 met hun nummer Bang Bang. En bij de UK Charts staat All About That Bass van Megan Trainor op nummer 1. We gaan verder met de Euro Breakdown. Op nummer 33 vinden we Tavlo met Stay High, oftewel Habits. En op nummer 32 vinden we een nieuwe binnenkomer. En dat is Robin Schulz. Samen met Jasmine Thompson. Sun Goes Down. Jongens, dus uh, snel bekend geworden. Met de nummer Waves, Prayer and Sea. En now Sun Goes Down. Keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are, are, are, are. Doesn't matter where we are, are, are. Doesn't matter, no. If there's a cover names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. doesn't matter where we are, are, are, are. doesn't matter. they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are, are, are, are. Doesn't matter where we are, are, are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes. Schultz samen met Jasmine Thompson. Dat wou ik nou net zeggen. As the Sun Goes Down op nummer 32 in de Euro Breakdown.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 We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. we're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. eerste in en met I Know You Want Me. Vijf weken lang nummer 1 gestaan. Daarna in 2013 met Timber. En naast nou de Fireball. Vier weken lang staat, heeft hij op nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40. En met onze zuidenburen is hij nog niet verder gekomen als de vijfde plek. baby. I'm a fireball. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En we gaan kijken welke nummers we ondertussen gehad hebben. Op 40 vinden we Maroon 5 met Animals. 39 Sam, Smith. I'm not the only one. Jesse War nieuw binnengekomen op nummer 38 met Say You Love Me. Onze Nederlandse Mr. Props met Waves vinden we op 37. Op 36 staat Milke Chance met Stolen Dance. Martin Dungevaag op 35. Changing van Sigma en Paloma Peet op 34. Stay High, oftewel Hebbes van Taflo op 33. Robin Schultz, nieuw binnengekomen samen met Jasmine Thompson. Sun Goes Down op 32. Onze grote vriendin Ariane Grande, die maar nog steeds drie keer in de hele lijst staat. Maar niet alleen, dit keer met Iggy Azalea met haar nummer Problem. En op 30 Pitbull samen met John Ryan Fireball. Benieuwd wat er dit weekend te doen is in Zandvoort? Ik ga het je vertellen. Want de Formido finale races die gaan beginnen dit weekend. Het is de, eh, de GT1 World Championship, de SRO GT4 Cup en het FIA GT3 European Championship. Komt allemaal de revue voorbij. Maakt er nou te veel herrie en wil je andere herrie opzoeken? Mooi bruggetje spot dan zelf beurlende en strijdende herten tijdens de bronstijd. Want er is een beurwandeling. 19 oktober om half 4 in de Amsterdamse Waterlijn Duinen. En de kosten zijn 6,50 euro. En het Zandvoorts Mannenkoor, jawel. Het Zandvoorts Mannenkoor gaat weer zingen. Dat zal om 19 eh, oktober zijn, om 3 uur. De protestantse kerk in de Poststraat, in het centrum in Zandvoort. En de prijs is 5 eh, euro. En ze zullen 18 liederen naar voren brengen voor u. Liederen van Vivaldi, Mozart, Gounod, Harry Simone, Verdi, Vermine, Bonzet en nog veel meer. Heel veel namen ook ertussen die ik niet kan uitspreken. Want mijn Russisch is niet altijd even goed geweest. Of wat er dan ook mag zijn. Dit en dus veel meer te doen in het en om Zandvoort. dit zijn de drie belangrijkste. Verder met de lijst van Europa. dan gaan we naar 29. Daar zit Jason Derulo samen met Snoop Dogg met Wiggle. die stond vorige week ook op 29, dus die gaan wij overslaan. Boom clap van Charlie op 28. Vijf plaatsen gezakt. En we gaan verder met Hozier Take Me to Church op 27. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval.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 Terug naar huis. Of naar je werk toe, of naar je vriendin, verloofde, minnares, minnaar, maakt allemaal niet uit. Er zijn 33 files op het moment. Ik zal ze opnoemen van 2 eh, kilometer en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaak en Amersfoort Noord, 3 kilometer. De A1 eh, Amers, eh, Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. De N444 Oestgeest Noordwijk en zee 2 kilometer. Almere Dronten de N305 tussen Zeewolde en Harderwijk 2 kilometer. A58 Berg op Zoom Tilburg tussen Breda en Ulvenhout. Jawel, 4 kilometer. A58 eh, Breda Tilburg tussen Bavel en Gorle 6 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 5 kilometer. En op A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam schrik niet 11 kilometer. En dat zal ongeveer een kwartier vertraging opleveren. Verder met de Euro Breakdown met nummer 26. Sue met Faded vorige week nog op 28. Ze zijn nooit hoog gekomen als 23. Maar alles is nog mogelijk. En daarna hoor je George Ezra met Budapest. selling hits on Europe's favorite chart show.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 Oh, to you, ooh, ooh, I would divido. Give me one good reason why I should never make a change so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door.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 En nummer 24 slaan we over, dat is Marlon Roudet. En When the Beat Drops Out. En wij gaan door naar nummer 23. Die Evener met Fade Out Lines. Vorige week nog op 25. Drie weken lang in de Euro Breakdown in de hitlijsten van Europa.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 Maar niet voordat we gaan terugkijken wat we dit uur allemaal hebben gedaan. De Euro Breakdown. En we hebben nummer 30. Van 40 tot 30 hadden we net al gedaan. 30 vinden we Pitbull samen met John Ryan, Fireball. 29 is blijven zitten deze week. Jason Derulo samen met Snoop Dogg met Wiggle. Op 28 vonden we Charlie XCX Boomclap. 27 Hozier Take Me To Church. Drie weken lang in de lijst. Vorige week nog op de 30ste plek. Nu dus op 27. Faded van Sue op 26. En op 25 vinden we George Ezra Budapest. 24 was in handen van Marlon Roudet. When the Beat Drops Out. En 23 was, is in handen van The Evener. Fade Out Lines ook drie weken lang in de hitlijsten van Europa. Volgende uur gaan we langzaamaan naar de top 10 kruipen. De top 3, ik ben benieuwd hoe die nu is deze week. Wil jij het ook weten? Ik heb mezelf betrapt op dat ik het vorige week niet had gedaan, maar ik zal hem nu dubbel doen. Vanavond staat hij op Facebook, de hitlijst. Facebook.com slash Eurobreakdown. Kijk daarop. Blijf je op de hoogte van de top 40 van Europa. De top 40 van dit continent. Hoe alle buurlanden het doen. Maar wij gaan nu naar nummer 22.